Naast Brazilië zijn ook Rusland en India aan een flinke opmars bezig. In Nederland circuleren nu tien jaar na de invoering van de euro meer Duitse dan Nederlandse euromunten. Dat blijkt uit metingen van de website eurodiffusie.nl. Dit jaar werden er alleen in augustus iets meer Nederlandse dan Duitse munten geteld. Vorig jaar was de verhouding nog ongeveer gelijk en tot en met 2009 waren er nog duidelijk meer Nederlandse euromunten. Burgemeester Wolfse van Utrecht laat onderzoek doen naar de mogelijke mishandeling van oud-profvoetballer Edu Nantlal door twee agenten. De gehandicapte Nantlal zegt dat hij op kerstavond door de agenten uit zijn busje is getrokken en is geschopt en geslagen. Hij zou zijn beschuldigd van een inbraak. De politie heeft laten weten dat ze na kerst in gesprek wil met Nandal. Opnieuw is een groep dakloze Somaliërs uit protest een tentenkamp begonnen voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De groep is uitgeprocedeerd, maar kan niet worden teruggestuurd naar Somalië. De 16 Somaliërs hebben in Nederland geen recht meer op opvang en staan daardoor op straat. Begin deze maand was er ook al een groep die op deze manier protesteerde en die zit inmiddels in een opvangcentrum in Vught. Jacob Lenski is per direct vertrokken bij FC Utrechter. De voetballer is teruggekeerd naar Canada om een nieuw leven op te bouwen, zegt de club. Lenski kwam dit seizoen niet aan spelen toe. De 23-jarige Lenski kampt met een alcoholprobleem en werd deze maand voor de tweede keer dit seizoen opgenomen in een afkikkliniek.